Twee uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die ervan wordt verdacht dat hij de Rotterdamse scholieren Humera heeft doodgeschoten... blijft erbij dat hij geen plannen had om haar te ontvoeren... en ook niet om haar te doden. Volgens het OM wilde hij het meisje van 16 wel ontvoeren. Voor de rechtbank zei Bekir E. dat zijn dreigement die dag dat hij haar zou doden... een loos dreigement was... Toen ze vandoor ging wilde hij naar eigen zeggen op haar benen schieten om haar te stoppen. Uit camerabeelden blijkt dat hij op haar hoofd schoot toen ze was gevallen en op de grond lag. Bijna de hele oppositie in de Tweede Kamer heeft forse kritiek op de stikstofplannen van het kabinet. PVV en SGP stelden in het debat over de maatregelen dat er helemaal geen stikstofprobleem is. PVV-leider Wilders noemde het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 hoog verraad aan de automobilisten. Ook de linkse partijen zijn ontevreden. Ze vinden dat er te lang is gewacht met maatregelen... en dat de natuur niet goed genoeg wordt beschermd. Ondanks de kritiek lijkt er wel een Kamermeerderheid te zijn... voor de stikstofplannen van het kabinet. Boze automobilisten willen eind deze maand op het Haagse Malieveld demonstreren... tegen de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km per uur. Volgens de organisatie van de actie veroorzaakt deze stikstofmaatregel... honderden uren per jaar aan extra reistijd. Hoeveel automobilisten er op 23 november naar het Malieveld willen komen is nog onduidelijk. In de periode voor de MH17-ramp had meer dan, meer dan gedacht hadden de Russen meer dan gedacht invloed op de rebellen in Oost-Oekraïne... die het toestel zouden hebben neergehaald. Dat zegt het internationale team dat de ramp onderzoekt... op basis van onderschepte telefoongesprekken. De Russische Veiligheidsdienst zou dagelijks contact hebben gehad met de rebellen... over bestuurlijke, financiële en militaire zaken. Het weer bewolkt, maar wel grotendeels droog... met in het noorden kans op wat zon. Het is maximaal 7 graden. Vanavond klaart het op.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 I'm an addict, I don't give none. Yes, I'm hooked, ever music on the run. If you wanna be high, take the score and give me more. Stay tuned. life without jamming. That is why my life is so slamming. I take you up to a place where you never been. Far away from home and then back again. Get ready for this and get dressed. Cause when you miss the boat, you're gonna be stressed. Yeah, three, two, one, countdown and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it. Cause I feel for you when I show for it. S-D-A-Y-N-C. If you wanna have fun, you better call me. Get down, get down to my sound. I'm in town. Station when you're ready, come on and tell me. I'm gonna be right there you for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. I hope there's a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it. Thinking I was a weak individual, but I was not. I was so strong until the music helped me get along.